Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt in de problemen... door de uitspraak van de Raad van State... over de beperking van de uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. In Den Haag worden alle projecten opnieuw tegen het licht gehouden... en gaat er voorlopig geen paal de grond in. Ook in Eindhoven gaan sommige plannen voorlopig niet door... terwijl er een groot tekort aan woningen is. Zowel Eindhoven als Den Haag zijn omringd door natuurgebieden... en worden daarom extra geraakt. Italië heeft een nieuwe regering. Giuseppe Conte blijft de premier, maar hij gaat met een andere samenstelling van partijen verder. In de nieuwe regering gaat de populistische Vijfsterrenbeweging samenwerken met de centrum-linkse Democratische Partij. Morgen wordt de nieuwe regering officieel beëdigd. De vorige regering die viel vorige maand uit elkaar... na een hoogopgelopen opgelopen ruzie over de komst van een hoge snelheidslijn... tussen Frankrijk en Italië. In het Brits Lagerhuis wordt rond deze tijd gestemd over het op de agenda krijgen van een wetsvoorstel van tegenstanders van een no-deal brexit. Ze proberen uitstel van de brexit mogelijk te maken. En als dat voorstel wordt aangenomen, moet premier Johnson in Brussel gaan vragen om drie maanden uitstel van de brexit, die nu gepland staat voor 31 oktober. Defensie is nog zeker zes tot acht weken bezig met een onderzoek naar een alternatieve plek voor een radarstation. Defensie die wil een van de twee radarinstallaties die het Nederlandse luchtruim in de gaten houden verplaatsen van nieuw bij Apeldoorn naar Herwijnen bij Gorkum. En de gemeente waar Herwijnen onder valt ging niet akkoord. Onder meer vanwege zorgen over gezondheidsrisico's. Nou, ondanks dat bezwaar wilde staatssecretaris Visser de plannen in eerste instantie toch doorzetten. Maar ze laat nu, ze laat nu toch alternatieve locaties voor het radarstation onderzoeken. Het weer nog. Het is eh, ja, flink regenachtig. Er trekt een regengebied van west naar oost.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 In de regio staat nog een eh, dozijn files. De meeste vertragingen stellen niet zo heel veel meer voor. Eh, hooguit een minuutje of vijf. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam. 10 minuten extra tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer.